Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Veel Fransen willen minder belasting betalen, een beter klimaatbeleid en meer inspraak. Dat is de uitkomst van zo'n 10.000 bijeenkomsten die in het land zijn georganiseerd... na aanleiding van de demonstraties van de gele hesjes. verder blijkt dat veel Fransen op het platteland zich geïsoleerd voelen... en willen dat voorzieningen als postkantoren en ziekenhuizen weer terugkeren. Het grote nationale debat, zoals de bijeenkomsten worden genoemd... heeft zo'n 600.000 pagina's aan ideeën opgeleverd. Een op de vier jongeren in Nederland heeft een chronische aandoening... zoals ADHD, astma, diabetes of eczeem. Dat concludeert het Verwij Jonker Instituut... op basis van een gericht onderzoek onder 1300 jongeren tot 25 jaar. Tot nu toe waren er alleen schattingen... die een veel lager aantal opleverden. Tot de leeftijd van 16 jaar zijn er meer jongens met een chronische aandoening. Vanaf 17 jaar zijn de meisjes in de meerderheid. Het rapport is aangeboden aan minister van Engelshoven. Een sportvliegtuig is aan het begin van de middag vlakbij vliegveld Hilversum in een boom vast komen te zitten. De twee inzittenden konden na anderhalf uur uit het toestel worden gehaald. De redding werd bemoeilijkt doordat het toestel kerosine lekte. De inzittenden waren een instructeur en een leerling. Twee mannen zijn door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor hulp aan terroristen. Ze moeten 9 en 12 maanden de cel in. De mannen hadden duizenden kogels geleverd voor Kalashnikovs... waarmee twee Fransen een aanslag wilden plegen. De politie ontdekte de munitie drie jaar geleden in een garagebox in Rotterdam-West. De Fransen zitten ook vast. De Nederlandse oud coffeeshophouder van Laarhoven... die in Thailand vastzit, komt voorlopig niet naar Nederland. Volgens minister Grappenhaus moet eerst de rechtszaak tegen hem zijn afgerond. Van Laarhoven is veroordeeld voor witwassen van drugsgeld... en zit een straf van minimaal 20 jaar uit... in slechte omstandigheden in Thailand. Het weer. In een groot deel van het land is het nog zonnig. In de zuidelijke provincies zijn er wolkenvelden met kans op een bui, mogelijk met onweer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of drie. Morgen neemt de wind iets toe en dan wordt het met 11 tot 17 graden minder zacht.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 Op de A10 staat een kapotte auto richting Koenplein... Dat staat bij knooppunt de Nieuwe Meer. Er is vanaf Watergasmeer 6 kilometer file. Op de A10 richting knooppunt Amstel. Een kwartier vertraging tussen Amsterdam, Slotermeer en Oud-Zuid. En op de N207 Alphen Hillegom.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 Diddy. She said, I didn't come here to hear something thumping from the city, said I. I shaved my country. Hi, ooh, ooh, all play something country. Well, the bartender, y'all, it's closing time. She got this wild look on her face and said, Your truck mine, I know a place down the road. It's kind of funky. country play something country. Crank up the band, play the steel guitar. Hang it up a little, let's rock this bar. Threw back a shotgun, I'm a George State junkie. I woo play something country. I woo now play something country. Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. until the last minute, until you're gone. to bits now gone. op de laatste noot mooi. Helen Jane McKellar en Last Minute. En dit nummer kreeg ik onlangs toegestuurd via info.nashvilleradio.nl. Dus mocht je jouw nieuwe single ook op onze playlist willen hebben, stuur deze dan gewoon even naar info.nashvilleradio.nl.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 You live long enough, people get old. with the You'll be walking down the hallway, turning off every light switch. And you twirl your keys in your arms. Before you know it, won't take too long. They'll be running off, making a life just like you did.